Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump hoorde in mei van minister van Justitie Bondi... dat zijn naam meerdere keren voorkomt in de zogenoemde Epstein-files. Dat meldt de Wall Street Journal. Het Witte Huis deed dat eerst af als nepnieuws... maar later zei een functionaris dat de regering niet ontkende... dat Trumps naam voorkomt in de documenten. De steenrijke investeerder Epstein zat voor zijn dood in 2019 vast op verdenking van zedenzaken met minderjarigen en mensenhandel. Sinds zijn dood geloven veel Amerikanen dat de regering de waarheid achterhoudt over Epstein en zijn seksfeestjes met rijke en beroemde vrienden. De NS wil een deel van het personeel tijdelijk een wapenstok geven. De treinvervoerder doet daarvoor een verzoek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid dat toestemming moet geven. NS-medewerkers komen regelmatig terecht in onveilige situaties met fysiek geweld. De bedoeling is dat een wapenstok de veiligheid van het personeel verbetert. De NS wil een proef doen onder 75 medewerkers van de afdeling Service en Veiligheid, de BOA's. Het gaat goed met de vijf grootste pensioenfondsen... ondanks de onrust op de financiële markten in de afgelopen maanden. Ook in het tweede kwartaal van dit jaar stegen de dekkingsgraden... vooral door de toegenomen rente. Dat betekent dat de fondsen op koers liggen om de pensioenen te verhogen. Op de beurzen was het met name in april onrustig. De Amerikaanse president Trump kondigde hoge invoerheffingen aan... en ook het gewapende conflict tussen Israël en Iran zorgde voor turbulentie. Het archief van de Molukse belangenorganisatie Badan Persatuan wordt opengesteld. De organisatie vertegenwoordigde lang de Molukse gemeenschap in Nederland. Het archief geeft een inkijkje in de begintijd van Molukkers in Nederland... en de onafhankelijkheidsstrijd van de Republiek der Zuid-Molukken. Het weer overwegend droog bij 13 tot 17 graden.